Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff hallen of tenten. Ook zullen de voorzieningen sober zijn. Zal het langer duren voordat een asielprocedure in gang wordt gezet... en kan het lang duren voor familie mag overkomen, waarschuwt de staatssecretaris. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor dichte mist in het oosten en zuiden van het land. In de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg... is het zicht op sommige plaatsen minder dan 200 meter... Volgens de Verkeersinformatiedienst is dat zeer lokaal zelfs 50 meter. De PVV in Zeeland gaat aangifte doen tegen een twitteraar. Gisteren stuurde die via het account PVV Middelburg een tweet waarin de brandstichting in een Zweeds asielzoekerscentrum werd toegejuicht. De Zeeuwse PVV-fractie weet wie er achter het account zit. De persoon zou geen lid zijn van de partij. Volgens de PVV bestaat er trouwens ook geen Middelburgse afdeling van de PVV. In Dresden is één iemand ernstig gewond geraakt bij een demonstratie van anti-islambeweging Pegida en tegenstanders. Het precieze aantal gewonden is niet bekend. Een kleine 20.000 aanhangers van Pegida vierden dat de beweging een jaar geleden zijn eerste demonstratie hield. Bijna evenveel tegendemonstranten probeerden dat te voorkomen. Er werd met vuurwerk gegooid en er waren wat rellen. In de Amerikaanse staat Ohio wordt volgend jaar niemand geëxecuteerd. De gouverneur stelt er elf uit omdat hij niet genoeg dodelijke injecties heeft. Meer Amerikaanse staten kampen met een tekort omdat een aantal Europese farmaceutische bedrijven niet langer wil dat hun middelen wordt gebruikt voor executies. Dodelijke injecties zijn omstreden in de Verenigde Staten sinds het een aantal keren fout ging. Zo duurde een executie met een experimentele injectie 24 minuten omdat het middel niet goed werkte. Het weer. Vannacht wat opklaringen. In het oosten en het zuiden kan zeer dichte mist voorkomen.